Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het oosten van de Oekraïnse militairen om het leven gekomen. Hun voertuig werd geraakt door een antitankraket van de opstandelingen, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Het voertuig reed op dat moment over een brug in een stad die in handen is van de regering. Sinds februari is een kwetsbaar staakt het vuren van kracht. Het werd tot stand gebracht door leiders van Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk. Een van de aanslagplegers van de aanslag op de universiteit in Kenia was de zoon van een prominente overheidsfunctionaris. Heeft een woordvoerder van de Keniaanse overheid gezegd tegen persbureau AP: De leider zou zijn zoon vorig jaar als vermist hebben opgegeven. Er werd tot nu toe vanuit gegaan dat hij naar Somalië was afgereisd. Terroristen van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab pleegden een aanval donderdag. Daarbij kwamen zeker 147 mensen om, allemaal christenen. De paasdrukte is op gang gekomen. De wegen naar de Keukenhof in Lisse lopen vol. En de A1 was enige tijd dicht bij Naar de Vesting door een over de kop geslagen auto. Ook op wegen naar attractiepark Haren is het druk. In het paasweekend start traditioneel het toeristenseizoen. Veel attracties openen dan de deuren. Naar verwachting brengen ongeveer 850.000 mensen de paasdagen in Nederland door. Buitenlandse toeristen zijn er 50.000 minder dan vorig jaar. Feyenoord heeft in de strijd om de derde plaats goede zaken gedaan. De Rotterdammers wonnen met 4-1 bij AZ, nummer 4 in de competitie. Het is Ajax opnieuw niet gelukt uit van Utrecht te winnen. Het werd 1-1. Ajax stond lang voor door een eigen doelpunt van Lewin. En daardoor leek Ajax voor het eerst sinds 2009 weer te winnen. Maar Utrecht-invaller Marquiet maakte kort voor tijd de gelijkmaker. Het weer vanmiddag geregeld zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Een graad of 9. Vanavond en vannacht eerst vrij helder.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 I only painted a picture, telling where we could but yeah, Like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep hoorde je als eerste plaat in het derde gedeelte van uh, Zandvoort op zondag. 10 kilometer verderop wordt de wedstrijd gespeeld tussen HC Bloemendaal en Oranje Zwart. En in het derde kwart heeft eh, eh, Oranje Zwart uh, toegeslagen. In de 41e minuut Rob Rekers en in de 43e minuut Jelle Galema. Die zetten de stand voor Oranje Zwart op 2-1. En ook die stand is te vinden bij Excelsior tegen ADO Den Haag. Daar staat ook 2-1, maar dan voor de thuisspelende club Excelsior. En in de Ronde van Vlaanderen is het een zootje want eh, valpartijen hier en daar. Maar daar is het eh, peloton nog bij elkaar. Zometeen nog wat lokaal en regionaal nieuws en wat sportnieuws. We gaan even golven. Eerst even een eh, plaat van vorig jaar. Die is Major Hawthorne, her favorite song. Friday night the I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? high underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies met Are You With Me. Daarvoor Major Hawthorne met Her Favorite Song. Er is gescoord eh, in eh, Rotterdam bij Excelsior ADO Den Haag. Alberg maakte de 2-2. De spanning alom eh, in de laatste 10 minuten in Kralingen. Goed, we gaan even weer sporten. Eerst golf. Tiger Woods heeft besloten om komende week mee te doen aan de Masters in Augusta. Het eerste major toernooi van het jaar. De diep weggezakte Amerikaan kondigde zijn deelname vrijdagavond aan via onder meer Twitter... Woods won de Masters vier keer, waarvan de laatste keer in 2005. Door fysieke en golftechnische problemen is de voormalige nummer 1 van de wereld inmiddels afgezakt naar de 104e positie op de mondiale ranglijst. Het is voor de eerste keer in 18 jaar dat uh, Woods buiten de top 100 valt. Hij heeft dit eh, seizoen pas twee toernooien gespeeld op de PGA Tour. Hij kwam begin februari voor de laatste keer in wedstrijdverband in actie. Dan andere golfer, Joost Luiten, die heeft zich afgelopen vrijdag bij het Shell Houston Open hersteld van een slechte openingsronde, maar haalde de cut niet. De Nederlandse golfer gebruikte voor zijn eh, tweede omloop 69 slagen, vier minder dan op de eerste dag. Dat leverde een score op van 142. Luiten maakte één slag te veel om ook in het weekende te mogen meedoen. Desondanks was hij tevreden. De oud-winnaar van het KLM Open maakte vijf birdies. Het spel begint echt goed te voelen. Dus eh, nu is het alleen nog zaak om die paar kleine foutjes van de kaart te houden. En dan is er niets aan de hand, meldde hij na afloop op zijn website. Luiten, die in voorbereiding is op de Masters komend week, komende week in Augusta... hield eh, vrijdag in elk geval een goed gevoel aan over zijn spel. In de Houston Open is Jordan Spieth de nieuwe leider. De Amerikaan, zesde na de tweede dag, kwam met 67 slagen... 500 par in de derde ronde uit op 202. Dat is meer 14. En Speed eh, die eh, met 6 birdies en bogey wordt op een slag gevolgd door zijn landgenoten Scott Percy, Johnson Wagner en Austin Cook. Wagner 7 birdies en een bogey en Percy 6 birdies tekenen met 66 slagen voor de beste score van de dag... en klommen beide 16 posities. Dan gaan we even uh, surfen, want bij de Sofia Cup bij Mallorca... hebben de Nederlandse windsurfers goud en zilver veroverd. Kiran Badlou won bij de mannen en Lilian de Geus werd tweede bij de vrouwen. Badlou was in de RSX-klasse tweevoudig wereldkampioen Julian Bontemps te snel af en greep daarmee de eindoverwinning. De Geus kon in de afsluitende medal race de Française Charline Picon niet meer bedreigen... maar zeilde een hele goede serie, een zeer sterk veld. Nicolas Heiner bij de selectie voor Rio in de Laser Open... gooide voor Rutger van Schaardenberg voor te blijven... moest na een vijfde plaats in de medal race met het brons genoeg nemen. Andrew Putman die, eh, ging aan kop na de tweede dag... maar verprutste zijn derde ronde. De Amerikaan begon nog wel goed, maar op zijn... Ehm, even kijken hoor, eh, ja, hij verplust gewoon zijn de ronde. Maar goed, dat is het eventjes. <laughs> Volgens mij hebben we wat eh, verkeerd geknipt en geplakt. Kijken we naar ehm, de Vlaanderens mooiste. Zullen we dat eventjes doen? Ja hoor, want eh, Lutsenko van de Astana-ploeg... die heeft inmiddels 28 seconden op uh, Grijpel en uh, Sylvia Chavanel. En het peloton volgt op 27 seconden, weet je dat ook weer. We houden je dus op de hoogte van eh, de, eh, zaken. Want als we ook even naar Bloemendaal gaan kijken... daar staat er nog steeds 1-2 eh, voor Oranje-Zwart. De halve finale van de Euro Hockey League. Nog die andere wedstrijd voor de grap. voor dat even doen nog? Ja, nog steeds 2-2. Excelsior tegen ADO Den Haag. Hier is, lang vervlogen tijden, Gino Vanelli met Wild Horses. face, set my It's a beautiful sound. Oh, it's me and you in a five-bed truck in a full red mud, just my luggage.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 ADO die heeft eh, alsnog de zege gegrepen. Michiel Kramer kopte de 3-2 binnen... na een fijne voorzet van invaller Wilson Eduardo. Drie minuten in blessuretijd. Excelsior is lam geslagen en moet zich nu vol inspannen... in de strijd tegen degradatie. Zo voor even de eredivisie. Bloemendaal nog steeds 1-2 achter tegen Oranje-Zwart. En dit is zo'n fijne plaat. Keiko met Firestone. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight.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 In eh, het kopje staat het 2-2 eh, na een laat doelpunt van eh, Tom Boon. In de 69 minuut. En ook spanning en sensatie bij de Ronde van Vlaanderen. Het is echt het, de kar op de wagen, zeg maar.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 Morgen is eh, bij Bloemendaal Oranje-Zwart. Daar zijn nu penalty shootout bezig. Ze kopen over, nou, over twee platen te vertellen wie dat nou uiteindelijk gaat worden. Bij de Ronde van Vlaanderen twee koplovers. Terpstra, onze eigen Nicky Terpstra en Christophe. Verdedigen 28 seconden voorsprong op het razende peloton. Killers, Ode to the Bouncer. Daarvoor Ocean Color Scene, Up on the Downside uit 2002 eh, alweer. Het is 12 eh, minuten voor 5. Nog steeds eh, spanning alom bij... Ehm, oh nee, het is nu afgelopen. Oranje Zwart die gaat naar de finale van de Euro Hockey League. En een spannende penalty shootout verslaan ze Bloemendaal. En nog 14,7 kilometer te gaan voor Christophe en... Ehm, Terpstra hebben 29 seconden voorsprong in de Ronde van Vlaanderen. Hier is een dance classic van uh, Fel Jong. Ja, de volle 8 minuut 9. Nou, niet helemaal, want we moeten hem tot het eind draaien. Fel Young met Seduction. En je hoorde Alexander O'Neill ook nog een beetje meezingen met die plaat. Goed, het is bijna tot een einde gekomen. Ook voor de Ronde van Vlaanderen. 9,2 kilometer te gaan. 18, 16 seconden voorsprong voor de Terpstra en Kriekstof. maar nou, helaas kunnen we die niet meer meenemen. Maar goed, zometeen tot aan 9 eh, uur non-stop music. Hier bij CFM en dan hebben we Peaceful Radio. Ik ben er nog niet uit welke aflevering is. Volgens mij gaat uh, vader Veugel op vakantie. Ik vermoed dat dit uh, show 1069 is. En dan heeft hij Curtis McDonald met Coming Home. Hij heeft uh, Al Cromer met Lalita. En even kijken, wat heeft hij nog meer? hij heeft The Best of Luna Blanca. Een nieuw album bij Richard Hacks en his Nouveau Flamingo Band. Dat allemaal dus in Peace eh, Peaceful Radio. En vanavond tussen 9 en 11 hier bij CFM. Morgen hebben we race day. Dan hebben we Albert-Jan en eh, Rob Harms tussen 2 en 5. En ik vermoed ook dat eh, onze Ruud Jans tussen 12 en 2 zit. Maar daar zijn de onderhandelingen nog over bezig. Dit programma wordt herhaald elke dinsdag tussen 8 en 11. Dan kan ik weer mezelf even luisteren wat er aan de hand is allemaal. Of ik nou een beetje goed heb gedaan. En eh, wij spreken elkaar, ja, het is nog een beetje ondefinieerbaar... maar volgens mij over twee weken alweer. Goed. Als de laatste draaien we Smooth and Terrell. Slow down. Ik wens je een hele fijne zondagavond, fijne Pasen... en graag tot een volgende keer.